8 uur. Dit is Renate Evers met het naal. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam vindt dat er bij de wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord ook weer uit publiek toegelaten moet worden. Na hevige rellen in 2009 zijn supporters van de tegenpartij niet meer welkom. Abu Taleb vindt dat het nu lang genoeg heeft geduurd. Hij wil niet direct het hele uitvak vol hebben zitten, maar beginnen met een paar honderd supporters. Voetbalster Lieke Martens is uitgeroepen tot beste speelster van dit jaar. Martens won met Oranje het EK voetbal voor vrouwen, werd eerder al gekozen tot Europees voetbalster van het jaar. Bondscoach Sarina Wiegman werd op het FIFA-gala uitgeroepen tot beste coach van een vrouwenelftal. Beste voetballer van het jaar werd net als vorig jaar Cristiano Ronaldo. Ongeveer de helft van de bedrijven is niet van plan mensen met een beperking in dienst te nemen. Ze zeggen bijvoorbeeld dat er geen geschikte functies zijn of dat er te weinig capaciteit is om nieuwe medewerkers met een beperking goed te begeleiden. Staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Werkgevers kennen ook vaak de regelingen niet die er zijn voor deze doelgroep. De VS denkt erover sancties in te stellen tegen Myanmar vanwege de vervolging van de Rohingya in dat land. Aan welke maatregelen Amerika denkt is niet duidelijk. Ongeveer een miljoen Rohingya zijn inmiddels gevlucht naar buurland Bangladesh. De situatie in de opvangkampen is volgens Bangladesh onhoudbaar. In Italië is een onderzoek begonnen naar antisemitische stickers met een afbeelding van Anne Frank. De stickers zijn in het stadion van Roma achtergelaten door supporters van Lazio Roma en waren gericht tegen aartsrivaal AS Roma. Anne Frank heeft op de sticker een AS Roma shirt aan en in graffiti was gespoten dat Roma-fans Joden zijn.